De brand brak vannacht door nog onbekende oorzaak uit in een benedenwoning. De flat van 16 verdiepingen werd daarop ontruimd. Tientallen mensen hebben eerst buiten gewacht... maar werden later opgevangen in het gemeentehuis van Diemen. In Spanje is het lichaam gevonden van een voormalige topbankier. Miguel Bleza was tot zeven jaar geleden voorzitter van Caja Madrid, een van de grootste banken van Spanje. Hij werd gevonden met een schot in de borst. Politie denkt niet dat hij is vermoord, mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Bleza was betrokken en is veroordeeld voor een grote corruptiezaak bij de bank tijdens de bankencrisis. Voor fraude met creditcards was hij veroordeeld tot zes jaar cel. In Frankrijk is de hoogste militair opgestapt. Generaal de Villiers is het er niet mee eens dat hij van de regering van president Macron dit jaar 850 miljoen euro moet bezuinigen. Op die manier kan het leger het land niet verdedigen, zegt hij. Vrijdag zou er nog overleg zijn tussen Macron en Villiers, maar de generaal heeft dat niet afgewacht. De overname van een deel van het Britse bedrijf Racket Bankkeezer door Unilever gaat niet door. De voedingstak van Racket gaat naar het Amerikaanse McCormick voor 4 miljard euro. Zondag waren er berichten dat Unilever 2,5 miljard voor Racket wilde betalen. Bij nieuwe onrust op de Tempelberg in Jeruzalem zijn vannacht 14 Palestijnen en twee Israëlische politiemensen gewond geraakt. Vrijdag werden bij de Tempelberg twee agenten doodgeschoten, net als de drie daders. Er staan nu metaaldetectors en bewakingscamera's bij de toegangspoorten van de Tempelberg. En veel Palestijnen zijn daar boos over. Het weer veel zon, maar ook wolkenvelden en het is warm, 27 tot lokaal 32 graden.